Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De oud-staatssecretarissen Vermesje roepen het kabinet op... snel extra geld vrij te maken voor de Belastingdienst. Ze zeggen in de Telegraaf dat ze zich zorgen maken over de problemen bij de fiscus... waardoor het innen van belasting in gevaar komt. Van Eyck noemt de fiscus de bloedsomloop van de samenleving. Vermeend hoopt dat de huidige staatssecretaris snel genoeg geld krijgt om de problemen op te lossen. T-Mobile moet een klant bijna 1100 euro terugbetalen voor een abonnement uit 2013 waarbij een gratis telefoon werd aangeboden. Volgens de rechtbank werd het toestel in werkelijkheid door de klant afbetaald en voldeed T-Mobile daardoor niet aan de regels. De zaak werd aangespannen door Consumentenclaim. Die zegt dat deze uitspraak belangrijk is voor zo'n 70.000 andere claims over telefoons die ten onrechte als gratis werden aangeboden. Volgens consumentenclaim wordt binnenkort ook KPN voor de rechter gesleept in een soortgelijke zaak. Noord-Korea heeft de klok een half uur naar voren gezet en loopt nu weer gelijk met Zuid-Korea. De aanpassing werd al aangekondigd na de top tussen leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon. Noord-Korea voerde in 2015 een eigen tijd in, toen het land steeds meer onder vuur kwam te liggen vanwege zijn kernwapenplannen. In Wageningen is om middernacht het bevrijdingsvuur aangestoken. Daarmee is de viering van Bevrijdingsdag officieel begonnen. Het vuur werd naar Wageningen gebracht door een Engelse veteraan... die bij de bevrijding van Nederland betrokken was. Honderden lopers hebben een fakkel in het vuur gehouden... en brengen het verder naar verschillende gemeenten in het land. Vandaag zijn er ook 14 bevrijdingsfestivals... waar onder andere DJ Fedde Le Grand, rapper Ronnie Flex... en de band My Baby optreden. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Het weer, de dag begint fris. Lokaal kan het aan de grond vriezen en ook kan er wat mist voorkomen. De zon schijnt uitbundig. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden.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 Number. take it from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day, thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get is hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. at the mall, standing at the payphone about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true.